De Nederlanders sloegen in het centrum een man in elkaar, vertelt correspondent Wouter Zwart. Volgens de politie gaat het om mannen tussen de 18 en 22 jaar. Eh, toen ze gisteravond werden aangehouden gebeurde dat eh, zonder eh, weerstand. ze hebben overigens niet bekend. Het OM in Oostenrijk is uiteraard een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Dat mogen ze in vrijheid afwachten. Dus ze weten ook niet of ze nu nog in Oostenrijk zijn, die Nederlandse jongens. Maar het kan dus zijn dat ze zich daar later moeten melden. Zwemmen eh, zit er nog steeds niet in bij een recreatieplas in Dordrecht. In de plas, in de buurt van een chemiefabriek, werd eerder PFAS gevonden. En uit nieuw onderzoek blijkt dat die hoeveelheid gevaarlijk kan zijn voor kinderen. Het RIVM zegt wel dat het pas gevaarlijk wordt als een zwemmer veel water binnenkrijgt. Een student in Delft is naar de hoogste rechter gestapt. Die eist dat die twee gemiste tentamens mag herkansen. De jongen kreeg eh, begin dit jaar zijn toets niet af omdat hij te weinig tijd kreeg. En bij dat andere tentamen kwam hij te laat omdat de locatie verkeerd aangegeven stond. En voetbalhistorie voor Sarina Wiegman. Ze is de eerste bondscoach ooit die met twee verschillende landen de finale van een WK heeft gehaald. Ook bij de mannen is het nog nooit gebeurd. Zo net won Engeland van gastland Australië. Het werd 3-1. Een sprookje noemde bondscoach Sarina Wiegman het na afloop voor de microfoon van de Bier. BBC. You know, the chance that as a coach or as a player you make it to finals is really, really special. And we made it too far already. It's just, I never take anything for granted. But I'm like, am I here in a little uh, fairy tale or something? De finale Engeland-Spanje is zondag om 12 uur middags. En zaterdag spelen Zweden en Australië nog een wedstrijd om plek 3.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 No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió. Y la madre no olvide ese día que aquel hombre ingrato le falló. El niño a ocho meses se parece a su padre y ya dice mamá. Ya los conflictos comienzan, Y el huelfeo no alcanza. Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él, nada más. el sudor de su madre. Tiene carro de la y viste de y no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegues a grande, yo quiero que seas abogado o un gran militar. No te olvides que no tienes padre y la novia que le. tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquí mamá.